Lot met het NOS Journaal. Een Nederlandse kunstenaar is gedood. De man van 38 woonde en werkte daar. Hij is volgens de Britse aanklager met een stuk hout geslagen... en meerdere malen gestoken met een mes of een ander voorwerp. Een man van 21 wordt verdacht van de moord. Hij zou ook 10 Britse pond en een doos van het slachtoffer hebben gestolen. Hij blijft voorlopig vastzitten. In Oekraïne is een vooraanstaande Russische journalist doodgeschoten. Het is oorlogsverslaggever Arkady Babchenko. Babchenko was een uitgesproken tegenstander van president Poetin. Hij bekritiseerde de rol die Rusland speelde in het oosten van Oekraïne. Vorig jaar februari vluchtte Babchenko weg uit Rusland... uit angst dat hij zou worden opgepakt. Sindsdien woonde hij in Kiev. De Oekraïense politie gaat ervan uit dat Babchenko is vermoord... vanwege zijn journalistieke werk. Voor Catalonië lijkt de weg vrij om het zelfbestuur weer terug te krijgen. Regio-president Kim Torra heeft vier nieuwe ministers benoemd... die lijken te voldoen aan de eisen van de Spaanse premier Rajoy. Die zei dat hij het zelfbestuur pas zou teruggeven... als Torra een werkbare regering heeft aangesteld... en geen ministers kiest die worden vervolgd... voor het illegale onafhankelijkheidsreferendum vorig jaar. De eigenaar van de jachthaven in Wessum, die ervan wordt verdacht dat hij een haven in de buurt in brand had laten steken, is vrijgesproken. Het gaat om een brand in de jachthaven van Oheenlaak en Laak eind 2014. De twee mannen die terecht stonden voor de uitvoering moeten wel de cel in. Ze zijn veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Het weer, lokaal valt nog een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 16 graden. De ochtend start vrij zonnig. Later op de dag weer kans op fikse buien. Het blijft warm met 26 tot 29 graden. En ook donderdag is het broeierig warm met kans op regen en onweersbuien.